Jelle Visser met het NOS-journaal. In Veghel worden 50 tot 60 woningen ontruimd vanwege een granaat. De granaat was gevonden door een magneetvisser. Volgens de politie is het projectiel erg onstabiel. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat de granaat onschadelijk maken. Alle woningen binnen een straal van 100 meter van het explosief worden ontruimd. De gemeente Veghel heeft een sporthal in de buurt beschikbaar gesteld voor bewoners. Bij een wokrestaurant in het centrum van Ede is gisteravond brand uitgebroken. Elf mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Eén bezoeker is naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in een afzuiginstallatie en verspreidde zich daarna naar het dak. Drie naastgelegen huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. De bewoners moeten ergens anders slapen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Israël is volgens de exit polls geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen. Premier Netanyahu krijgt vermoedelijk onvoldoende steun voor een parlementaire meerderheid. Zijn conservatieve Likud-partij zou 31 tot 33 van de 120 zetels hebben behaald. Zijn tegenstander Benny Gans van de centrumlinkse partij Blauw-Wit... krijgt volgens de exit polls 32 tot 34 zetels. De Verenigde Arabische Israëlische Partij komt volgens de polls uit op 12 zetels... en wordt daarmee de derde partij van het land. Het is de tweede keer in een half jaar dat Israël naar de stembus gaat. Na de verkiezingen in april kon er geen meerderheid worden gevormd. En Ajax heeft de Champions League-wedstrijd tegen het Franse Lille overtuigend met 3-0 gewonnen. In de Johan Cruijff Arena scoorden gisteravond Promes, Alvarez en Tagliafico voor de Amsterdammers. De andere wedstrijd in de groep, Chelsea-Valencia, eindigde in 0-1. En dan het weer. Het is bijna overal droog en vannacht wordt het 4 tot 11 graden. Morgen kans op een bui in het noorden. In de rest van het land is het droog met nu en dan zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. Donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Sander Hogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner.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 You don't It's in the way don't care about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to live. That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up.